Drie uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederlandse banken beginnen deze maand met een nieuw betalingssysteem... waarmee het overmaken van geld nog maar een paar seconden duurt. Nog voor de zomer moeten klanten er gebruik van kunnen maken. Overschrijvingen tussen bankrekeningen van dezelfde bank gaan nu al snel... maar tussen verschillende banken kan het soms een paar dagen duren. Dat komt doordat die transacties via de Europese Centrale Bank ECB lopen. En dat systeem werkt alleen op werkdagen van 9 tot 5. Het nieuwe systeem van de ECB werkt 24 uur per dag... 7 dagen in de week en ook op feestdagen. In de voorstad van de Amerikaanse stad Chicago zijn vijf werknemers van een bedrijf doodgeschoten. De dader werd later gedood in een vuurgevecht met de politie. Zes politiemensen raakten daarbij gewond. De politiechef van de voorstad, Aurora, zegt dat door snel ingrijpen erger is voorkomen. De schutter was volgens de politie een werknemer van het bedrijf waar industriële kleppen worden gemaakt. Over het motief van de 45-jarige man is nog niets bekend. Een gemiddeld huishouden is dit jaar 334 euro meer kwijt aan energie dan in 2018 bij hetzelfde verbruik. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Een gemiddeld huishouden komt dit jaar naar verwachting uit op een energierekening van 2074 euro voor het hele jaar. Dat komt vooral doordat de belastingen zijn gestegen. Inmiddels bestaat bijna de helft van de energierekening uit belastingen. Verspreid over het hele land hebben mensen gisteravond melding gedaan van een vuurbal die langs de hemel scheerde. Het gebeurde rond tien over negen gisteravond. Op sociale media staan veel berichten van het verschijnsel, zoals filmpjes waarop een lichtspoor te zien is. Dat is vrijwel zeker een stofdeeltje of steentje uit de ruimte dat bij het binnenkomen van de dampkring een lichtspoor achterliet. Het weer helder met landinwaarts kans op lichte vorst.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 I've heard your closure, G <laughs> When you gotta take dicks for, uh, she broke my heart When you taking the <laughs> for, man I don't care if she's down making peas, I made pounds. I don't wanna hear no words of advice. Shut your mouth and turn round. Uh, and don't find no gal off an Insta rude boy. She can't make me a mister. And them girls that slide in your DM. Probably got a bag of man on a weekend, no. Just cause the girls got then. Uh, don't have your eye on her like Deli Alley. See the footwear, man, it ain't too shabby. Got a ting older than me, calling me daddy. Girl, calm down, it will be okay. Pulled up in the German the EO way. Them girls see the boy and get mad. Would have thought it was a picture from Tion Wayne. Big black, had to grab it like that. Gotta grab my Snapchat quick and snap it like that. Big 35, grabbing chicks like Barney. Slow down, stop catting like that. Big Gal on the boy, that's it. No, I love an East African, that's it. VVS chain on my neck, that's it. I'm the rated legend, that's it. She looking better than ever, she feeling She lacking the bread or she lacking the cheddar. If you ain't gon' love her forever, then don't even sweat her. Trust me, the more girls, the better. Just hit them whenever, man. Trust me, Dino. I ain't tryna be like you. Why not, bro? I've heard your closure, G. <laughs> well, you gotta take dicks for. Uh, she broke my heart. When you taking the ball, <laughs> man? I don't care if she's dying making peas, I made pounds. I don't wanna hear no words of advice. Shut your mouth and turn round. Uh, and don't find no girl off an Insta rude boy. She can't make me a mister. And them girls that slide in your DM. Probably got a bag of man on a weekend, no. We been getting points like a free throw. Dead girl trying to get the D, no. See man and gal get to winking. Wait there, hold up, bro, what you drinking? Oh, just chill, bro, it's juice I'm sipping. Underage, but I still be whipping. It's Drizzy and Cadet Cadet. We flip beast. don't forget, forget, don't forget, forget about me. Who's next up? Yeah, you know about me. I don't need no pro boys surrounding me. It's Drizzy and Cadet Cadet. Forget, forget. Why you trying to give me advice, bro? Try and mess up by your eyes, though. You should be on some big man things. You should be looking for shit. Man, she looking better than ever, she feeling. She lacking the bread or she lacking the cheddar. If you ain't gonna love her forever, then don't even sweat her. Trust me, the more girls, the better. Just hit them whenever, man. Trust me, Dino. I ain't trying to be like you. Why not, bro? I've heard your closure, G. <laughs> when you gotta take dicks for, she broke my heart. When you taking the <laughs> for, man. I don't care if she's down. I'm making peas, I make pounds. I don't wanna hear no shut your mouth and turn round. Uh, and don't find no girl up an Insta rude boy.